gaf mij zijn laatste zoen voor hij naar zee zou gaan. Hij lachte zacht, ik hou van jou, maar ik zag ook een traan. En als ik thuis kom, kleine knul, breng ik voor jou. Maar die, waar blijf je nou? Soms huil ik s'nachts om jou. Dan ben ik bang dat jij vergaat en weet Ik zag mijn pa niet weer. Maar ik bleef turen naar de zee. Nam steeds mijn kootje mee. Tot ik op een dag die vogel zag. Een vogel geel en blauw. Een kanariepiet, wat was ik blij. Hij zong alleen voor mij. Maar jij vergaat.